Nou, officieel doet het Kremlin, eh, zegt dat ze dit doen vanwege twee redenen. De eerste omdat er heel veel vijandige reacties uit eh, het Westen komen. NAVO-lidstaten en de agressieve houding tegen Rusland, zo, eh, zo zegt het Kremlin dat. En ten tweede als reactie op die sancties die zijn genomen. Dus vooral dan dat uitsluiten van Rusland van het SWIFT-betalingssysteem. Dus het lijkt een signaal te zijn van Poetin. Eh, ik pik die sancties niet en ik bezwijk niet onder die druk vanuit het Westen. In heel Nederland waren er demonstraties tegen de oorlog. Op het hoogtepunt stonden er 15.000 mensen op de Dam in Amsterdam. Bij protesten in Rusland zijn volgens een mensenrechtenorganisatie 1400 mensen opgepakt, verdeeld over 45 Russische steden. Sinds een uur is het Nederlandse luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen. Gebeurde nadat een heel aantal andere Europese landen dit ook deden. Minister Harbers van Infrastructuur zegt dat het Nederlandse luchtruim geen ruimte is voor een regime dat onnodig en bruut geweld toepast. In Oekraïne zelf is het grootste en zwaarste vrachtvliegtuig ter wereld, de Antonov An-225, verwoest. Bij zware gevechten om de, bij de strijd om het vrachtvliegveld bij Kiev. Het toestel is helemaal uitgebrand. En als sportnieuws. Er is gevoetbald in de eredivisie. AZ versloeg Feyenoord in eigen huis met 2-1. Waardoor de Alkmaarse club nu 18 duels op rij ongeslagen is. Sparta verloor thuis van PSV met 1-2. En de Rotterdammers stonden voor met 1-0, maar net na rust kreeg Verschuren een rode kaart. Verschuren vergreep zich eh, aan een tegenstander en eh, trapte hem zo hard van achteren zonder bij de bal te kunnen. Met één been ook nog hoog. En dan, eh, ja, dan vraag je eigenlijk om een rode kaart. Je zag het al aan de reactie van Manschot en ook aan de reactie van de PSV-spelers. Die natuurlijk heel graag daar een rode kaart voor zouden willen zien. En niet veel later scoorden de Eindhovenaren de gelijkmaker. En dan het weer. De week begint met zon en af en toe wat wolken aan de lucht morgen. Het wordt dan ongeveer tussen de 9 en 12 graden. ZFM, verkeersupdate.